Zes uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Schooldirecteuren hebben een oproep gekregen om deze week geen vervanging te regelen als docenten ziek zijn. De Algemene Vereniging Schoolleiders wil zo duidelijk maken dat het lerarentekort zorgt voor een te grote druk op schooldirecteuren. De vereniging verwacht dat zo'n 700 scholen gehoor geven aan de oproep om geen vervanging te regelen. Het wrak van het toestel van de Argentijnse voetballer Emiliano Sala is gisterochtend gevonden in het kanaal. Het toestel verdween twee weken geleden van de radar. Een zoektocht van autoriteiten leverde niets op. Familieleden besloten daarom zelf verder te zoeken. Het is niet duidelijk of de lichamen van Sala en de piloot van het toestel ook zijn gevonden. Volgens ambtenaren van de Europese Commissie heeft Nederland regels rond pulsvissen overtreden. Er wordt misschien een procedure aangespannen. Een Franse milieuorganisatie diende vorig jaar een klacht in bij de Europese Commissie over Nederlandse pulsvisvergunningen. Die zouden illegaal zijn afgegeven. Bij pulsvissen wordt elektriciteit gebruikt om vissen te lokken. De methode is populair onder Nederlandse vissers en de procedure zou kunnen leiden tot het intrekken van vergunningen. 3700 Amerikaanse militairen zijn naar de grens met Mexico gestuurd om de grenspolitie bij te staan. Er zijn dan in in totaal ruim 4300 Amerikaanse militairen bij de grens. Ze moeten illegale migranten tegenhouden. President Trump wilde daarvoor eigenlijk een grensmuur bouwen, maar onderhandelingen over de financiering daarvan zitten vast. New England Patriots heeft voor de zesde keer de Super Bowl gewonnen. De ploeg uit Boston van quarterback Tom Brady versloeg Los Angeles Rams met 13-3. De Super Bowl is een van de grootste sportevenementen ter wereld. Er kijken meer dan 100 miljoen Amerikanen naar de live registratie.